Annette Schut met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft met de Amerikaanse president Biden... en met aankomend president Trump gebeld. Hij heeft beide bedankt voor hun hulp bij het rondkrijgen van de deal... tussen Israël en Hamas, meldt het kantoor van Netanyahu. In de verklaring staat ook dat Netanyahu Trump binnenkort zal ontmoeten in Washington. Het staakt het vuren tussen Israël en Hamas werd begin deze avond aangekondigd... Dat gebeurde door de premier van Qatar, die bemiddelde bij de gesprekken. Een van de afspraken is dat iedere dag 600 vrachtwagens met humanitaire hulp de Gazastrook binnen worden gelaten. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken heeft Venezuela opdracht gegeven het aantal diplomaten in Nederland te halveren. Dat schrijft hij in een brief aan de Kamer. Gisteren besloot Venezuela het aantal Nederlandse diplomaten in het land te halveren. Venezuela is verbolgen over de houding van westerse landen... over de verkiezingsoverwinning van president Maduro... Zij menen dat die verkiezingen oneerlijk zijn verlopen. De hackers die afgelopen zondag de computersystemen van de Technische Universiteit Eindhoven aanvielen... zijn op heterdaad betrapt, meldt de universiteit op basis van de eerste onderzoeksresultaten. De hack werd door het veiligheidssysteem van de universiteit herkend... en daarop haalde de onderwijsinstelling de servers offline. Er zijn geen aanwijzingen dat de hackers iets hebben buitgemaakt. gemaakt. In de strijd om de KNVB-beker heeft Go Ahead Eagles FC Twente uitgeschakeld. In Deventer werd het 3-1. FC Utrecht heeft de kwartfinales van het bekertoernooi bereikt... met een overwinning op RKC Waalwijk. De Utrechters wonnen met 2-1. En Feyenoord speelde uit tegen amateurclub Rijnsburgse Boys. Zij wonnen met 4-1. Het weer. Vannacht is het mistig met soms wat motregen.